street lights, leaving behind what I don't need. I've walked like a blind man, and my eyes are open, and you are the only place for me. Yeah. Won't you hold on just for a while? Yeah. Please don't give up.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 Remkes is lid van de VVD. Hij zit nu in de Tweede Kamer en was eerder minister van Binnenlandse Zaken. Het was al bekend dat hij na de verkiezingen van 9 juni niet in de Tweede Kamer zou terugkeren. Remkes wordt in Noord-Holland de opvolger van Harry Borghouts. Op het voormalige kampterrein bij Westerbork wordt de bevrijding door de Canadezen herdacht nu 65 jaar geleden. Tussen 1942 en 1945 zijn 107.000 Joden via Westerbork weggevoerd naar de nazi-vernietigingskampen. Speciale aandacht is er voor Selma Engel-Wijnberg, een van de weinige Nederlandse overlevenden van het nazi-vernietigingskamp Sobibor. Toen ze na de bevrijding in Nederland terugkwam, werd ze door de autoriteiten tegengewerkt. Ze emigreerde naar Israël en later naar de Verenigde Staten. Minister Klink biedt haar vanmiddag namens de regering excuses aan voor de ongepaste behandeling die ze heeft gekregen. Bij een ongeval in Schagen zijn twee inzittenden van een busje omgekomen. Twee mensen raakten zwaar gewond en drie licht gewond. In het busje zaten zeven mensen. De passagiers werden naar de dagopvang van een verpleeghuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken. Het busje raakte rond kwart voor tien door nog onbekende oorzaak van de weg. Een priester uit Kerkrade, die tien jaar geleden is veroordeeld wegens ontucht, legt zijn werk per direct neer. De man werkt als parochiegeestelijke. Aanleiding voor zijn vertrek is de publiciteit van de laatste weken over misbruik door priesters en kloosterlingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De man werd in 2000 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor seksueel misbruik van een dakloze. Bij een treinongeluk in Noord-Italië zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Ongeveer twintig mensen zijn gewond geraakt.